Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Vanaf het volgend jaar mag er op meer dan de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Minister Schultz schrijft dat een proef erop wijst dat 130 km per uur de norm kan zijn, behalve daar waar het vanwege het milieu of de veiligheid niet kan. Op sommige weggedeelten kan altijd 130 gereden worden, op andere alleen als het rustig is. Verder moeten de meeste 80 kilometer zones rond de grote steden verdwijnen. De luchtkwaliteit is volgens Schultz voldoende verbeterd. In Amsterdam is de Prins Bernhard Cultuurfondsprijs 2011 uitgereikt aan fotograaf en filmmaker Anton Corbijn. Corbijn is onderscheiden omdat hij volgens de jury een belangrijke internationale beeldmaker en beeldvormer is van de populaire cultuur. Bij de uitreiking waren optredens van drie artiesten met wie Corbijn veel heeft gewerkt. De Duitse zanger Herbert Grönemeyer, Bono van U2 en Chris Martin van Coldplay. Ze werden begeleid door het Metropoolorkest. Bono droeg songteksten van Herman Brood voor. Cobain kreeg de prijs uit handen van prinses Maxima. Stembureaus in Egypte blijven vandaag langer open, op sommige plaatsen zelfs tot middernacht, omdat er problemen waren met de organisatie. Zo was er niet overal voldoende toezicht. De parlementsverkiezingen zijn in drie ronden en lopen tot 10 januari. Het nieuw gekozen parlement benoemt uiteindelijk een commissie die een nieuwe grondwet voor Egypte moet opstellen. België heeft vandaag tegen een recordhoge rente staatsobligaties geveild. Met de veiling werd 2 miljard euro binnengehaald, maar de rente die betaald moet worden was 5,7 procent. Bij een vorige lening eind oktober betaalde België nog 4,4 procent. Op financiële markten werd de transactie met interesse gevolgd. Vrijdag werd de kredietwaardigheid van België verlaagd door een beoordelaar. En vlak daarna werd een doorbraak bereikt in het vormen van een nieuwe regering. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht meest helder en het wordt een graad of 4. Morgenmiddag vanuit het westen bewolkt en een toenemende zuidwestenwind. Het wordt dan 9 graden. In de avond stevige buien en kans op windstoten. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een normale avondspits. Ik noem de files van 4 kilometer en langer in de Randstad. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Eemnes en de afrit Bunschoten 5 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Dorp 4 en richting Den Haag bij Hoofddorp 4 kilometer. En verderop bij Hoogmade nog eens 6. Op de A4 bij Rotterdam is de benelux dicht. Een van de twee buizen tenminste richting Hoogvliet. Dat heeft te maken met een autobrand. Het zorgt nu voor een korte file. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en de afrit Maarn 4 kilometer. En op de A12 naar Den Haag Tussen Reewijk en Zevenhuizen 5. Op de A13 Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en het Kleinpolderplein 5 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda voor de Moerdijkbrug 4. De A20 de ring van Rotterdam naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. En richting Hoek van Holland staat tussen Knap het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 4.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 Is it you inside my head? Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up. That is why it never stops. again. again. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl smile upon your face. You're going from second hand to almost. to see. i Adam Shaw. She smiled at me on the subway. She was with another man.